Volgens een overheidsfunctionaris stond er op het moment van de explosie een lange rij mensen voor het gebouw om een identiteitskaart op te halen. De laatste tijd is het steeds onveiliger geworden in Kunduz, waar Nederlanders Afghaanse politiemensen gaan trainen. Postbedrijf TNT heeft het afgelopen jaar de winst licht zien stijgen met 27 miljoen euro. De winst op het bezorgen van brieven nam sterk af, maar dat werd gecompenseerd door de forse winst op de pakketbezorging. Die steeg van 256 naar 335 miljoen euro. Het komt vooral omdat steeds meer mensen spullen laten bezorgen die via internet zijn besteld. De zoon van de Libische leider Gaddafi heeft gewaarschuwd voor een burgeroorlog in zijn land. Na de betogingen van de afgelopen week zei hij dat het leger achter Gaddafi staat en zal vechten tot de laatste man. Hij erkende wel dat het fout was om het vuur te openen op de demonstranten. Hij beloofde hervormingen en loonsverhogingen op voorwaarde dat de demonstraties stoppen. Gisteren bereikte de onrust ook de Libische hoofdstad Tripoli, waar het tot nu toe vrij rustig was. De Soedanese president al-Bashir is bij de volgende verkiezingen niet herkiesbaar. Dat heeft zijn partij bekendgemaakt. Terugtreden van Bashir is onderdeel van de democratische hervormingen die het land heeft aangekondigd. Bashir werd in april vorig jaar herkozen. De volgende presidentsverkiezingen zijn over vier jaar. Volgens de regering heeft het besluit niets te maken met de onrust in de Arabische wereld. Bashir kwam in 1989 aan de macht in Soedan na een militaire coup. Hij is aangeklaagd door het internationaal strafhof op beschuldiging van genocide in de Soedanese regio Darfur. Het weer, het vriest licht tot matig. Ook later vandaag blijft het koud, maar zonnig. Het wordt 0 graden in het noorden en gaat graad of 4 in het zuiden bij een koude oostenwind. Ook morgen is het nog zonnig, woensdag regen en mogelijk sneeuw.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 Daarbij zouden zeker 28 mensen om het leven zijn gekomen. Volgens een overheidsfunctionaris stond er op het moment van de explosie een lange rij mensen voor het gebouw om een identiteitskaart op te halen. De laatste tijd is het steeds onveiliger geworden in Kunduz, waar Nederlanders Afghaanse politiemensen gaan trainen. Postbedrijf TNT heeft het afgelopen jaar de winst licht zien stijgen met 27 miljoen euro. De winst op het bezorgen van brieven nam sterk af, maar dat werd gecompenseerd door de forse winst op de pakketbezorging. Die steeg van 256 naar 335 miljoen euro. Het komt vooral omdat steeds meer mensen spullen laten bezorgen die via internet zijn besteld. De zoon van de Libische leider Gaddafi heeft gewaarschuwd voor een burgeroorlog in zijn land. Na de betogingen van afgelopen week zei hij dat het leger achter Gaddafi staat en zal vechten tot de laatste man. Hij erkende wel dat het fout was om het vuur te openen op de demonstranten. Hij beloofde hervormingen en loonsverhogingen op voorwaarde dat de demonstraties stoppen. Gisteren bereikte de onrust ook de Libische hoofdstad Tripoli, waar het tot nu toe vrij rustig was. De Soedanese president al-Bashir is bij de volgende verkiezingen niet herkiesbaar. Dat heeft zijn partij bekendgemaakt. Terugtreden van Bashir is onderdeel van de democratische hervormingen die het land heeft aangekondigd. Bashir werd in april vorig jaar herkozen. De volgende presidentsverkiezingen zijn over vier jaar. Volgens de regering heeft het besluit niets te maken met de onrust in de Arabische wereld. Bashir kwam in 1989 aan de macht in Soedan na een militaire coup. Hij is aangeklaagd door het internationaal strafhof op beschuldiging van genocide in de Soedanese regio Darfur. Het weer, het vriest licht tot matig. Ook later vandaag blijft het koud, maar zonnig. Het wordt 0 graden in het noorden en een graad of 4 in het zuiden bij een koude oostenwind. Ook morgen is het nog zonnig, woensdag regen en mogelijk sneeuw.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 Het is de vijfde dag van de opstand in Libië, maar betogers het vertrek van kolonel Gaddafi eisen. Zijn zoon waarschuwde vannacht in een tv-toespraak voor een burgeroorlog. Volgens hem staat het leger achter Gaddafi en zal het vechten tot de laatste man. Jongeren die roken kunnen op latere leeftijd aandachtstoornissen krijgen. Onderzoekers van de Vrije Universiteit ontdekten dat ratten die in hun puberteit nicotine kregen toegediend... op volwassen leeftijd concentratieproblemen kregen. Volgens de onderzoekers is het effect bij mensen net zo. Bij mensen die op volwassen leeftijd beginnen met roken zou geen schade optreden. Het is de eerste keer dat onderzoek is gedaan naar het effect van nicotine op hersenen van jongeren. In de Afghaanse provincie Kunduz is een zelfmoordaanslag gepleegd in een overheidsgebouw. Daarbij zouden zeker 28 mensen om het leven zijn gekomen. Volgens een overheidsfunctionaris stond er op het moment van de explosie een lange rij mensen voor het gebouw om een identiteitskaart op te halen. De laatste tijd is het steeds onveiliger geworden in Kunduz, waar Nederlanders Afghaanse politiemensen gaan trainen. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal is verstoord doordat het brandalarm is afgegaan bij de verkeersleiding van ProRail. Een aggregaat dat buiten stond blies rook naar binnen, waardoor het alarm afging. Na de brand in november vorig jaar bij het verkeerscentrum en de daaropvolgende chaos op het spoor wilde de brandweer geen enkel risico nemen. treinverkeer werd stilgelegd. Er is geen brand geconstateerd, waarna het treinverkeer na korte tijd weer hervat kon worden. De NS verwacht dat de treinen over een uur weer normaal rijden. Het weer in het zuiden bewolkt, maar verder is het vrij zonnig. Het wordt 0 graden in eh, het, noorden tot een graad of 4 in het zuiden. En er staat een koude oostenwind. Morgen opnieuw koud en